Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt tropisch warm vandaag. Op sommige plekken kan het boven de 35 graden uitkomen. Die warmte komt vanuit Zuid-Europa, zegt het KNMI. De warmte komt over Spanje en komt over Frankrijk aanzetten. En het is daar allemaal gordroog op dit moment. Dus die, die lucht die koelt nauwelijks af. Eh, de, boven, de lucht wat hogerop is ook nog eens heel warm. En daardoor kan het hier gewoon heel snel nu opwarmen vandaag en, eh, en morgen. Op veel plaatsen worden vandaag wel maatregelen genomen vanwege de hitte. Mensen die Buitenwerken beginnen eerder... en sommige scholen hebben aangepaste roosters. Het leger van Israël geeft toe dat zij Palestijnse burgers hebben doodgeschoten en verwond... bij uitdeelpunten van noodhulp in Gaza. Dat melden Israëlische media. Vorige week kwam een krant met het nieuws dat militairen opdracht hadden om gericht te schieten, ook als er niks aan de hand was. Dat zit volgens het leger toch anders. Dat heeft het over drie incidenten waarbij soldaten zich bedreigd zouden hebben gevoeld. De afgelopen tijd werden honderden mensen in Gaza doodgeschoten... terwijl ze voedsel en andere noodhulp wilden ophalen. De A9 is richting Amstelveen nog steeds dicht... nadat er gisteravond een groot ongeluk gebeurde. In de buurt van Badhoevedorp botsten meerdere auto's en een vrachtwagen op elkaar. Eén iemand kwam om en meerdere mensen raakten gewond. Door de botsing vlogen de auto's in brand. De rookwolken waren van veraf te zien. En het is Kitty Kotti vandaag, de dag waarop het Nederlandse slavernijverleden wordt herdacht. En de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. In Amsterdam is de nationale herdenking in het Oosterpark. Die herdenking is vanwege de hitte vervroegd. Het zou eigenlijk om twee uur vanmiddag beginnen... maar dat wordt nu kwart over twaalf, zegt verslaggever Danny Simons. Of het gaat helpen tegen de hitte, dat is trouwens nog maar de vraag. Want ehm, het park is een beetje aangepast. Hier en daar is wat groen weggehaald. Met het idee, nou dan kunnen de bezoekers de ceremonie beter volgen... Maar ja, daarmee ontneem je mogelijk ook een stukje schaduw. Ook op andere plekken zijn herdenkingen. In Deventer en Den Haag werden monumenten onthuld. En het weer nog. Vanmiddag landinwaarts wat stapelwolken. Maar vooral veel zon en dus heel erg warm vandaag. Maximaal 32 graden in het noorden. In Brabant en Limburg kan het wel 37 graden worden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits is in volle gang en beleeft nu ongeveer zijn hoogtepunt met 415 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen al de hele ochtend viel op de A4 Den Haag-Amsterdam bij knooppunt Burgerveen. De weg is nu weer vrij, hou wel rekening met 40 minuten vertraging vanaf Zoeterwoude. Dan helaas een nieuw ongeluk op de A7 vanuit Hoorn naar Zaanstad. Voor knooppunt Zandam 8 kilometer, vanaf Purmerend 3 kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht.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 Shut up, shut up. I love the way you strut, you are wait a minute, uh, yeah, you can give me that back. Take a look at my girlfriend. Uh, she's the only one I got. Not much of a girlfriend.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 Het nieuwe stelsel mag van haar in stappen worden ingevoerd. De overheid stopte onderhandelingen met een flink aantal grote bedrijven over het terugdringen van CO2. De afgelopen drie jaar is met 30 grote bedrijven gesproken over subsidie voor extra klimaatmaatregelen. Maar dat heeft niet genoeg opgeleverd. En het Israëlische leger erkent dat er Palestijnse burgers zijn doodgeschoten... bij distributiepunten in de Gazastrook. Dat melden verschillende Israëlische media. Militairen zouden alleen hebben geschoten als ze zich bedreigd voelden. Dan het weer, veel zon en tropisch warm.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 I began to lose control. I began to lose control. nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur. Goedemorgen, ik ben...